In deze tijd van het jaar worden de uiterwaarden regelmatig gebruikt... voor het stallen van vee, maar ook voor campings en festivals. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand in de Rijn bij Lobit... vanochtend uitkomt op 12 meter boven NAP. In Brabant en Limburg zijn wegen afgesloten omdat er modder en stenen op de weg liggen door het noodweer van gisteravond en vannacht. Volgens de ANWB in Rijkswaterstaat is de ravage het grootst op de A74 bij Venlo, tussen de Duitse grens en het knooppunt Tiglia. Daar spoelde een talud weg. De verwachting is dat die weg de hele dag afgesloten blijft. Ook de A73 was bij Linnen in de richting van Nijmegen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. En daarnaast zijn drie provinciale wegen in beide richtingen afgesloten. Veel gemeenten hebben hun e-mailbeveiliging niet op orde. Criminelen kunnen zonder problemen phishingmails, spam en virussen sturen. Blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur. De beveiliging wordt genant slecht genoemd. Grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn uiterst gevoelig voor e-mails van oplichters. Als bewijs verstuurde Binnenlands Bestuur een nep-e-mail uit naam van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb. Mailtje werd voor echt aangezien, maar drie van de vijftig gemeenten in de steekproef hadden hun beveiliging op orde. De vrees voor asbest is vaak onterecht en leidt tot onnodige ontruimingen en schoonmaakacties. Het staat in een pamflet dat is ondertekend door onder andere de burgemeester van Alkmaar, een hoogleraar en twee topmannen van woningcorporaties. De samenleving wordt onnodig op kosten gejaagd door het verbod dat vanaf 2024 geldt voor asbestdaken. Staatssecretaris Dijksma praat vandaag met gemeenten en provincies over asbestsanering. Het weer. Vanochtend wisselen bewolkt en vaak droog. Maar vanmiddag met name in de oostelijke helft kans op regen of Het wordt zo'n 22 graden. De komende dagen weinig verandering. Pas zondag neemt de buiigheid wat af. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat nog een file op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar... tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar Centrum 3 kilometer.